Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rijsbergen in Brabant is vannacht een automobilist ingereden op bezoekers van een pub. Volgens getuigen reed de automobilist daarna door, meldt Omroep Brabant. Er zouden twee mensen gewond zijn geraakt, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist zou eerst het fietspad zijn opgereden... en daarna op de bezoekers van het café zijn ingereden. De politie heeft de straat in Rijsbergen afgezet en doet onderzoek. President Trump heeft zoals verwacht Amy Coney Barrett voorgedragen als nieuwe rechter bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Barrett is 48 jaar en staat bekend als conservatief. Trump wil dat zij de opvolger wordt van de progressieve Ruth Bader Ginsburg... die een week geleden overleed. Als de Senaat ermee instemt, telt het Hoge Rechtshof straks zes conservatieve rechters en drie progressieve. De Senaat wil nog voor de presidentsverkiezingen van 3 november over de voordracht stemmen. De Republikeinen hebben daar de meerderheid. De eigenaar van een dansschool in Groningen zit vast op verdenking van misbruik. Het is een man van 37. Het Openbaar Ministerie zegt in het Dagblad van het Noorden dat er 11 aangiftes tegen hem liggen, bijna allemaal van minderjarigen. De man werd op 8 september opgepakt. Afgelopen week werd zijn hechtenis met drie maanden verlengd. Over de aard van het misbruik wil het OM niet zeggen. Medewerkers van de Groningse Street Dance School schrijven in een brief aan leden en ouders dat ze de lessen willen voortzetten en dat de eigenaar geen rol meer speelt. In Mexico zijn 25 arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen agenten, ambtenaren en militairen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de verdwijning en dood van 43 linkse studenten, zes jaar geleden. De toedracht van hun verdwijning is nooit opgehelderd. Eerder werden al meer dan 100 verdachten opgepakt. Maar nu worden voor het eerst ook militairen gezocht. Het weer, de regen trekt naar het zuiden weg. Het blijft grotendeels bewolkt vandaag en er wijdt een matige tot krachtige noordwestenwind. Het wordt ongeveer 17 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig.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 moet Stan langzamer gaan rijden. Komt Danny te laat om Tess af te lossen... Kan Tess haar man niet op tijd oppikken? En missen fans de i-musical. Laat je hond niet uit bij het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt.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 It's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. let you down. Take your parachute. ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. Zandvoort. Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency. Cassandra. She tell me say she comes straight Colombia, so I'm gonna recommend my banana. Your mama say hasta mañana, so me do I so me do it, so me do it, me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know say that, so me do it.